Jelle Seubring met het NOS Journaal. Ook de NS heeft zich bij toezichthouder ACM gemeld... voor nieuwe vergunningen voor de internationale treinverbindingen. Komende dag sluit de deadline voor de aanvraag van treinvergunningen. De NS rijdt al naar Londen, Parijs, Berlijn, Frankfurt, Wenen en Innsbruck... en wil die lijnen graag houden, maar deze week werd ook bekend... dat andere vervoerders dergelijke ambities hebben. Zo wil Qbus de treinverbindingen naar Parijs en Berlijn exploiteren... en Arriva die naar Parijs. Staatssecretaris Heijnen besluit later dit jaar of de NS de internationale treinverbindingen behoudt... of dat daar ook concurrentie wordt toegelaten. De vakbonden en VDL zijn het eens geworden over een sociaal plan voor de werknemers van autofabriek Netcar in Born. FNV, CNV en de Unie lagen wekenlang overhoop met de directie van Netcar over het nieuwe plan... vanwege aangekondigde massa-ontslagen in november en mogelijk ook volgend jaar. Het contract met BMW loopt af en er is nog geen nieuwe klant voor Netcar gevonden. Het akkoord is bereikt, dat wordt donderdag voorgelegd aan de leden. De Engelse politie gaat ervan uit dat de man die afgelopen nacht drie mensen zou hebben gedood... en een vierde levensgevaarlijk verwonden in zijn eentje handelde. De 31-jarige man wordt verdacht van moord. Zijn motief is onbekend, een terroristisch motief wordt niet uitgesloten... De man zou in Nottingham drie mensen hebben doodgestoken... en drie anderen met een busje hebben aangereden. De Engelse politie heeft hem aangehouden. Politicoloog Meindert Venema is overleden. Hij was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en nam vaak tegendraadse standpunten in. Zo stelde hij dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden voor racisten. Volgens hem wordt ten onrechte gedacht dat ideeën bestreden kunnen worden door ze te verbieden... Maar de Venema was al geruime tijd ziek. Hij was 77 jaar. Het weer, het koelt af vannacht naar ongeveer 14 graden. Komende dag weer veel zon.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 Don't know when to stop, so you take it too far. And I know who you are, and I'm left in the dark till I'm worried. Oh, it hurts me. different kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world Zandvoort.